Marielle Hageman met het NOS Journaal. Voetballiefhebbers hebben alle begrip voor de extra veiligheidsmaatregelen die dit weekend van kracht zijn. Bij het stadion van AZ in Alkmaar werd bij alle ingangen extra gefouilleerd en er was meer beveiligingspersoneel op de been. De club had supporters opgeroepen wat vroeger te komen vanwege de maatregelen. Bij de arena in Amsterdam zeiden supporters van Ajax en Cambuur dat ze niet bang zijn, wel alert. Ook voor de wedstrijden van morgen zijn er strengere controles, zoals bij Feyenoord en ADO Den Haag. De extra controles dit weekend blijven niet beperkt tot voetbal. Ook bij andere evenementen waar veel mensen komen, zoals de concerten van Simply Red en Madonna in de Ziggo Dome, de voorstellingen in Ahoy Rotterdam en het documentaire festival ITVA, is er extra beveiliging. In het zuiden van Israël zijn vier Israëliërs neergestoken. Onder de slachtoffers is een meisje van 13. De Israëlische politie is bezig met een klopjacht op de dader, vermoedelijk een Palestijn. Volgens de politie gaat het om een gerichte aanval in de stad Kiryat Gat. De afgelopen maanden is er sprake van een golf van geweld tussen Israël en de Palestijnen. Sinds half september zijn 17 Israëliërs gedood bij aanvallen door Palestijnen. Aan Palestijnse zijde vielen ruim 80 doden. Een D66-wethouder van de Brabantse gemeente Steenberg heeft zijn functie neergelegd na ophef over zijn gedrag. De wethouder was in opspraak geraakt na een ruzie met een videoblogger. Die stelde de wethouder na afloop van een raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen enkele vragen. De sfeer werd ruzieachtig en de wethouder gaf de blogger een duw. Het gesprek is gefilmd. Hoewel de wethouder zich heeft verontschuldigd, bleef er in Steenbergen discussie over zijn gedrag. Voetbal in de eredivisie zijn twee wedstrijden gespeeld. AZ won thuis met 3-1 van Heerenveen. Rode JC verloor voor eigen publiek met 5-0 van Pek Zwolle. Er zijn nog drie wedstrijden bezig. Ajax Cambuur, Willem II PSV en de Graafschap tegen Groningen. En dan het weer. Vanavond droog. In de kustprovincies kan nog een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad. Eh, naar 1 tot 5 graden.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 But baby I've been sad. You're alive, cause I know, yeah, cause I know. Yes, I belong with you, my, my love. I don't know much, but I know this is true. Yes, I belong with you, you, you, you, you.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 Als opening horen we EDX met hun laatste verschenen hit Belong. Onderweg zometeen Sarah Larson en m Maar eerst die Sean Frank en Kashmir met Heaven. Lately I've been chasing daylight. Cause I don't wanna go, I don't wanna go without you.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 I watch you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. longer. die grote hit Focus. En daarvoor Sarah Larson en neck met Never Forget You. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar eh, Tiga is schuldig bevonden aan seksuele mishandeling. Hij moet ruim 45.000 euro schadevergoeding aan een danseres betalen. De dame klaagde de rapper aan wegens seksuele mishandeling. De rechter heeft uh, afgelopen donderdagmiddag bepaald dat het vriendje van Kelly Jenner... verantwoordelijk wordt gehouden voor het incident. De danseres werd ingehuurd voor de opnames van een videoclip van de artiest... En tijdens het draaien werd ze door de crewleden van Tiga dronken gevoerd. En toen ze al aardig wat drankjes op had, hadden ze gevraagd om een topje uit te doen. Waarna een medewerker haar bij de borst greep. En het meisje, wiens eh, naam onbekend is, klaagde de rapper aan wegens seksuele mishandeling. En kreeg erin gelijk van de rechter. Tiga heeft inmiddels de helft van het bedrag betaald. Ja, als je zoveel geld hebt als, eh, als die artiest, dan is het natuurlijk... Stel eh, stelt het weinig voor. Ik bedoel, hè, volgens Rutte is een modaal salaris 3000 per maand. Dus wat is dan 45.000 euro? Maar hij heeft in ieder geval de helft betaald. Dus eh, de andere helft gaat hij ook binnenkort waarschijnlijk betalen. En Ronnie Flex is best geklede man van 2015. Hij kreeg de prijs tijdens het feest. Eh, ja, dat heeft hij toch weer goed voor elkaar. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Zometeen de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Maar eerst die nieuwe muziek van Hardwell. Die keer samen in een duootje met Armin van Buren met Af de Hoek. radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. zien wat ik met je van plan Voel op garages, nee je gaat niet slapen En ik maak er werk van, nee dit is geen stage Jij wil met me praten, laat me je wat vragen Ben je wel meer waard dan mijn vriendin Soms moet je investeren in die liefde Soms moet je investeren staan, want je weet dat ik snoei. Zul die deurwaarders vergeven me nooit. En dan kom je hier staan, is het leven nog dood. En ik let niet op de veel, zie mijn mannen op het deels. nu ben ik gaan en nu vraag je wat de deal. Oh yeah. Took you at night and morning as my breakfast. Bringing up Brooklyn off naar New York. Times were the hard, maar voel me so soft. It's just faster the slime, maar voel me so lost. Took you at night and morning as my breakfast. Bringing up Brooklyn off naar New York. Times were the hard, maar voel me so soft. It's just faster the slime, maar voel me so lost. Soms moet je investeren in die liefde. Soms moet je investeren in die liefde. Soms moet je investeren in die liefde. moet je investeren in die liefde. Meisje, ik wacht op jou, altijd als je langsloopt. Nee, dit is niet net zo, nee, dit is al lang zo. Meisje, ik wacht op jou, altijd als je langsloopt. Nee, dit is niet net zo, nee, dit is al lang zo. Dat was eh, SFB, Lil Kleine, Boekoe Sam en de beste kleine man van 2015. Oftewel wel eh, Ronnie Flex met... Eh, investeren in de liefde. En daarvoor muziek van Hardwell en Armin van Buren met Af de Hoek. CFM Zandvoort is even tijd voor de partyagenda. Welke feestjes zijn er erg populair en waar moet je gewoon naartoe? Nou als eerste beginnen we eh, met de Escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash begint vanavond rond de klok van 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 16 euro. Voor meer informatie check op de website eh, escape.nl. Met natuurlijk eh, onze eigen Zandvoorts Raimundo. Hij doet het vanavond samen met James Fields, MC Choral. Ja, als je een dame bent en je neemt je vriendin mee... dan kan je met z'n tweeën op één ticket. Dat is de extra info die ik erbij gekregen heb. Dus eh, zeker de moeite waard. Vanavond dus in Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash. En ook een leuk feestje. Hier van uh, eh, Criss Cross Amsterdam. Die, eh, die hebben al jaren hun eigen feestjes. Pak een beetje vier jaar. En dat gaan ze vanavond vieren. Criss Cross Four Years. Begint allemaal om tien uur straks en duurt tot vijf in de ochtend het gaat plaatsvinden in de Markkantine in Amsterdam. Interesse 22,50 euro. En uh, ja, hoop het je kaartje, hè, want ik krijg net te horen dat die uitverkocht is. In ieder geval, eh, vanaf 21 jaar kom je naar binnen. Met natuurlijk, uh, natuurlijk Chris Cross Amsterdam. David Ghetto. Devs. Alan Mason. Walter Lux. En nog veel meer. Dat is vanavond in de Markkantine in Amsterdam. Het uh, feestje Crisscross for Years. En vanavond in Amsterdam, wederom in Amsterdam, in Club Air... hebben we vanavond TikTok. Begin om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Interreis 15 euro. In voorverkoop, maar als je nu naar eh, de deur gaat... Eh, dan eh, betaal je 20 euro. Voor meer informatie, check even de website tiktokevents.com. Met onder andere de Flexikunnen Chef... Aza de Moor, Emmanuel Vos... Reno Brugs, Patchwork, Hato, Camouflage en Adira en Fool Co. Dat is allemaal vanavond in Club Air. Het feestje Tik-Tak. En ook zoals iedere zaterdagavond in de Melkweg... het wekelijkse feestje Encore. En vanavond Encore Expose Malone. Begint rond de klok van middernacht... met eh, onder andere The Max live on stage. Post Malone. En de DJ's zijn Abstract, S&P, Irwan, Taylor, Cream, Waxfred Prime... Kid Cube, DJ Zak en nog veel en veel meer. Dat is vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Het feestje Encore Expose Malone. En vanavond het grotere feestje is om 9 uur al begonnen. Climax 2015 Excalibratum. En dat allemaal in, uh, in de Gelderdoom. Ik werd gevraagd of ik ook wilde komen, maar eh, ja, was een makkelijke keuze. Of bij CFM dit programma presenteren of uh, climax. <laughs> Nou, dan doen we toch gewoon dit programma. Hè. CFM Zandvoort toch eventjes kijken of er wat te doen is dicht in de buurt. Vanavond in de Stalker. Het feestje Stoepkrijt. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interest 5 euro. Leeftijd 18 jaar. En voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl. Met onder andere Wesley Joshua. Joshua moet ik eigenlijk zeggen. Steven Jonk en Jeroni. Dat is vanavond in Club Stalker. Het feestje Stoep krijgt. En tot zover ook de partyagenda. Gaan we snel door met muziek. Jerome Robbins en Chris Vench met Gin and Juice. Rolling down the street, smoking man, y'all. Sipping on gin and juice. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking man, y'all. Sipping on gin and juice. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking man, y'all. Sipping on gin and juice. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking man, y'all. Sipping on gin and juice. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind drama in the air we see. It's kind of hard being studio double T, but I somehow, someway keep coming up with funky ass rhymes like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few pins as I breeze through in the morning and the 40 still jumping cause my mama ain't home. I got some freaks in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 in the morning. So what you wanna do? Hmm, I got a pocket full of rubbers and my homeboys too. So turn off the lights and close the door. What for what? So we gon' blow an ounce of this. Ease up, freeze up for a second, now bounce to this. smoking mango, sipping on gin and juice. Laid back, with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Thank I got me some Seagram's gin. Everybody got their cup, but they ain't chipped in. Now these type of things happen all the time. You gotta get yours before I gotta get mine. See, everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the motivating music that be captivating me. Fool, listen to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get the maggot to the street named Sadie. She used to be my homeboy's lady. 80 degrees when I feel like Chris Please. Raise up all these on cause you get none of these at ease. As I'm out with the door pound, feel the breeze, and you know I'm just rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Lay back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Lay back with my mind on my money and my money on my mind. The most back-to-back beats. Nightwalk. Nothing was commercially pushed with money. It was all about how the groove made you feel, how it made your body move, how it set your soul free. This one music has done it to the whole world for 30 years. Put your hands in the air and celebrate this music we call House. That's right, house is the only sound from the underground that has set your soul free. I wanna go back. I wanna go back. I wanna go back. I wanna go back. I wanna go back. I wanna go back. I wanna go back. I wanna go back. Way back. invented. It put a different pulse in the world. People from all generations, all colors, all nationalities will come together under one sound from the underground and set their bodies free. Come on, come on and jack your body, jack, jack, jack your body. Felix Jan. single lost Frequencies en Ling Ying met Eagle Eye, de Lucas en Steve remix. En daarvoor horen we de, Peripheral Brothers en Ron Carroll met Way Back. CFM Zandvoort, de Nightwalk, iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. En natuurlijk, nu is het tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. Deze week op 10 die plaat is juist horen Felix Jen en uh, Ling Ling. De Lucas en Steve remix van Eagle Eyes. Op 9, Sam Smith en Disclosure met Omen. En op 8, Michael Calvan met Breaking Doors. Op 7, Rehab en Kashmir met Strong. En op 6, Zander van Door met Last. Op 5, Jay Hardway met Electric Elephants. Op 4, Axwell en Grosso met This Time. Op 3, Matt Joe met Making a Living. En op 2 Chesto en Oliver Helders met Wombas. En deze week op 1 in de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Don Diablo en Crepto met Gutter Love.